uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Oekraïne geven de strijdende partijen elkaar de schuld van de ramp met vlucht MH17. De regering in Kiev zegt over het rapport van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid dat alles wijst op een aanslag. De vicepremier van de zelf uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk zegt dat als de ramp is veroorzaakt door een boekraket, zoals vrij algemeen wordt aangenomen, de separatisten nooit de daders kunnen zijn, omdat ze niet over zo'n installatie beschikken. Het rapport werd vanochtend gepresenteerd en concludeert dat de vlucht normaal verliep tot het moment dat er van buiten een inslag plaatsvond. Moslimjongeren worden minder antisemitisch als ze meer van het Joodse geloof weten. Blijkt uit een onderzoek in opdracht van de liberale Joodse gemeente in Amsterdam. Ruim 300 leerlingen van het ROC van Amsterdam bezochten een synagoge. Ze kregen uitleg en praten met liberale Joden. Na het bezoek waren de studenten een stuk positiever over Joden. De politie zet foto's op internet van tien mensen die verdacht worden van het gooien van stenen naar de politie. Dat gebeurde vorige maand tijdens een demonstratie in de Schilderswijk in Den Haag. Er werden toen zes mensen gearresteerd. Later werden nog twee mensen opgepakt voor het vernielen van een camera van een journalist. Drie verdachten zitten nog vast. Alberto Contador doet niet mee aan het WK wielrennen op de weg. Hij zegt dat het parcours hem niet ligt en dat hij zijn plek daarom graag afstaat aan een andere renner. Na de ronde van Spanje wil hij een tijdje pauze nemen om zichzelf weer op te laden. Op dit moment staat hij aan de kop in de Vuelta, de ronde van, eh, van Spanje. Dat terwijl hij tijdens de Tour twee maanden geleden zijn scheenbeen nog brak. Het weer, vanavond en vannacht zijn er ook wolkenvelden. Het blijft wel droog en het koelt af tot 10 graden. Morgen wordt het ongeveer 17 graden. Veel wolken, maar ook af en toe wat zon. Donderdag is er wat meer zon en dan is het ook iets warmer.